Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Japanse man zeker 19 mensen met een mes gedood en 20 verwond. De man was midden in de nacht in een instelling voor gehandicapten binnengedrongen. De 26-jarige dader is gearresteerd. Volgens Japanse media is hij een oud-medewerker van de instelling... en bekende hij zijn daden meteen. In de Verenigde Staten heeft de top van de Democratische Partij in een officiële verklaring excuses aangeboden aan Bernie Sanders voor de opmerkingen in gelekte e-mails van de partijtop. Uit die berichten blijkt dat hoge partijbestuurders Sanders zwart wilden maken om zo de kansen van Hillary Clinton te vergroten. Bij de Amerikaanse Democratische Conventie zijn zeker 50 mensen korte tijd aangehouden. Ze probeerden over de hekken rond het conventieterrein te klimmen. Het gaat om aanhangers van Bernie Sanders die kwaad zijn op de top van de Democratische Partij... omdat die de campagne van Sanders dwarsboomde. Ze eisten de nominatie van Sanders en het vertrek van de partijtop. De Solar Impulse heeft zijn wereldreis op zonne-energie voltooid. Het zonnevliegtuig kwam vannacht aan op het vliegveld van Abu Dhabi... waar het toestel vorig jaar ook aan het avontuur begon. Er werden 16 stops gemaakt, waaronder in India, China, de VS, Italië en Egypte. De omzet van Nederlandse hotels, restaurants en cafés is de laatste jaren harder gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie, meldt het CBS. Nederland loopt zelfs voorop op andere Europese landen. Tijdens de kredietcrisis daalde de horecaomzet in Nederland juist meer dan in de rest van Europa. Inmiddels ligt de horecaomzet zowel in Nederland als gemiddeld in de EU op recordhoogte. In Servië, bij de grens met Hongarije, is een groep van 150 migranten in hongerstaking gegaan. Ze zeggen niet meer te eten totdat ze toegang krijgen tot Hongarije en de EU. Duizenden mensen bivakeren al maanden aan de Servische kant van de grens. De Servische autoriteiten zeggen de situatie in de gaten te houden. Het weer opklaringen, het is zo'n 10 tot 15 graden.